Mark Visser met het NOS-journaal. In het over de Eufraat, een gebied dat in handen is van Koerdische strijders. De stad was vanwege de ligging aan de grens met Irak van strategisch belang voor de terreurgroep. De Saoedische luchtmacht heeft vlakbij de hoofdstad Riyadh een raket uit Jemen onderschept. Hij werd neergehaald bij de luchthaven en kwam terecht in onbewoond gebied... Volgens de Saoedi's was de raket afgevuurd door Sjiitische Houthi-rebellen in Jemen... die zulke wapens uit Iran zouden krijgen. Nooit eerder kwam een raket zo diep Saoedi-Arabië binnen. Riyadh ligt zo'n 700 kilometer van de Jemenitische grens. De Houthi-rebellen hebben grote delen van Jemen ingenomen... en worden daar bestookt door de Saoedische luchtmacht. Volgens de VN voltrekt zich in Jemen een humanitaire ramp. De Republikeinse senator Rand Paul is licht gewond geraakt bij een aanval in zijn eigen huis. Een man dronk zijn huis in de staat Kentucky binnen en viel de oerconservatieve senator aan. Waarom is onbekend. Vermoedelijke dader is opgepakt. Het is een man van 59 die Rand Paul nooit eerder zou hebben ontmoet. De Republikein staat bekend als een medestander van president Trump, al heeft hij ook wel kritiek geuit op diens beleid. Zo lag hij met Trump in de clinch over het vervangen van Obamacare. In de Eredivisie zijn vanavond drie wedstrijden gespeeld. AZ won thuis met 3-2 van Willem II. Heracles versloeg op eigen veld FC Groningen met 2-1. VVV Venlo speelde thuis 0-0 gelijk tegen NAC Breda. En Excelsior boekte de eerste thuiszegen van het seizoen. Het werd 1-0 tegen hekkensluiter Roda JC. Het weer... Wisselvallig, in het zuidoosten valt de meeste regen, minima tussen de 6 en 9 graden. Overdag trekt de regen naar Duitsland weg, waar overal de zon doorbreekt.